Levi van Eck met het NOS-journaal. Als het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de EU stapt... zal er sprake zijn van een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Dat is geen rampscenario, maar zeer waarschijnlijk, verwacht de Britse regering. Het staat allemaal in gelekte documenten die de Sunday Times heeft ingezien. Daarin staat verder dat de havens lamgelegd zullen worden... en dat er waarschijnlijk tussen Ierland en Noord-Ierland grenscontroles zullen zijn... De documenten hebben de codenaam Operatie Yellow Hammer gekregen. Het is de bedoeling dat de Britten op 31 oktober de EU verlaten. Bij voetbalrellen in Honduras zijn drie mensen omgekomen. en raakten zeven supporters gewond. De rellen ontstonden nadat supporters van de ene club... de spelersbus van de andere hadden aangevallen. Door rondvliegend glas raakten drie spelers gewond aan hun gezicht. De twee clubs komen allebei uit de hoofdstad van Honduras. Bij een zelfmoordaanslag op een drukbezochte bruiloft in Kabul... zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen. Ruim 180 mensen raakten gewond. Er waren volgens een ooggetuige meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er volgens de Afghaanse autoriteiten verschillende explosieven afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban hebben elke betrokkenheid ontkend. Toch houdt de president van Afghanistan de terreurorganisatie verantwoordelijk. In Lage Vuurse kunnen mensen vanmiddag een condoleanceregister tekenen voor prinses Christina... die vrijdag op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker. Van twee uur s middags tot vier uur is de Stulpkerk in het dorp daarvoor geopend. Die kerk ligt naast kasteel Drakenstein waar prinses Beatrix woont. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag trekt de meeste regen weg en schijnt de zon af en toe.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 You lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep. when your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him most of all. time you miss him most of all. That's the time you miss him most. Goedemorgen luisteraars. We begonnen deze ochtend met Anne Burton, begeleid door Louis van Dijk aan piano, Jacques Scholz op bas, John Engels op drums, Rudy Brink op tenor en Piet Noordijk op altsax. Het was een opname uit 1985. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben voor de komende twee uur uw muzikale gastheer. We vervolgen het programma met een mooie ballad... die ook dezelfde naam draagt, Ballad. En het is een nummer wat staat op de cd Gats Meets Mulligan in Hi-Fi. De naam van het album zegt het al. Stan Getz gaat u horen en Jerry Mulligan. Twee saxgiganten, de een op tenor en de ander op bariton. Voor de rest hoort hij Lou Levy op piano... Good Old Ray Brown op bas en Stan Levy op drums. Het is een opname gemaakt op 10 en 12 oktober bij Verve Records in het jaar 1957. U gaat luisteren naar Ballad. Dan Getz en Jerry Mulligan. We gaan nu door naar een pianist. Eh, hij is na de hand zeer beroemd geworden als klassiek muzikus... pianist-dirigent, Andre Previn heb ik het over... onlangs een paar maanden geleden overleden. Maar in het begin van zijn carrière heeft hij ontzettend veel jazz gespeeld. Ik heb een nummer gekozen uit zijn cd voor To Go. Met André op piano. Herb Ellis, wie kent hem niet? Ook grote sideman van Oscar Peterson op gitaar. Een andere sideman van Peterson, Ray Brown, in dit geval op bas. En de bekende drummer Shelly Man op drums. Het is een opname gemaakt in Hollywood op 18-12-1962 op de Merk Columbia. En we gaan dus luisteren naar Bye Bye Blackbird. André Previn. We gaan luisteren naar een zangeres, Anita O'Day. Wordt niet zoveel gedraaid. Eh, eigenlijk heette ze Anita Bell Colton. Geboren in 1919 en overleden in 2006. Eh, ze was met name bekend om haar dynamische en ritmische manier van zingen. Ze begon bij big bands, maar naar de hand ook veel in kleinere bezettingen gezongen. En ze zegt, eh, er wordt van haar gezegd eh, dat ze tot de West Coast School of Jazz hoorde. Net zoals Mel Tormé. We gaan luisteren naar een opname waarin ze wordt begeleid door Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en John Poole op drums. Het is een opname op Verve, gemaakt in Los Angeles in mei 1956. We gaan luisteren, luisteren naar Tenderly. The evening breeze caresses the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in our sight were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. trembling trees embrace the breeze tenderly, tenderly. That you and I came wandering. breathlessly, breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my limbs, you took my love so tender. nummer van Anito O'De Prachtig begeleid door Petersen. We gaan eens een andere kant op. We gaan luisteren naar Bobby Hutcherson. Sommigen van u zullen zeggen, wie? Bobby Hutcherson? Wel, Bobby Hutcherson was een Amerikaanse jazz-vibrafonist. Wij hebben hier in Nederland Frits Landersbergen. Vanuit Amerika kennen we natuurlijk ook Mill Jackson en eh, Lionel Hampton. Maar vlak Robert Hutcherson niet uit. Een fantastische muzikant. De Downbeat schreef ook over hem... Hutcherson took the vibes to a new level of jazz sophistication... with his harmonic inventions and his blurring fast four mallet runs. Nou, een aardige kritiek zou ik zo zeggen. Eh, ik ga wat draaien van zijn CD LP Components. Met Bobby natuurlijk op vibrafoon. Freddie Hubbard op trompet. James Spalding op alt, sax en fluit. Herbie Hancock piano. Ron Carter bas en Joe Chambers op drums. Het is een opname op het beroemde Blue Note merk. Opgenomen op 14 juni 1965 in de studio's van de beroemde Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. U gaat luisteren naar West 22nd Street Theme. heel wat anders. We gaan eh, luisteren naar een duo. Tony Bennett, de last levende crooner die we nog hebben... Eh, zingt alleen begeleid door Bill Evans. Het komt van het album de Tony Bennett Bill Evans album... met uiteraard Bill Evans op piano... En het is een opname uit juni 1975 gemaakt in de Fantasy Studios in Berkeley, California. We gaan luisteren naar My Foolish Heart. The scene is set for dreaming. Love's knocking at the door. But oh, my heart, I'm reluctant to start. For we've been fooled before. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a light between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. It's love. This time it's love. My foolish heart. Tony Bennett. Sinatra kon timen, maar Bennett kan er ook wat van. We gaan eens even naar Nederland. <clears throat> ik, ga wat van u ik ga wat voor u draaien van een groep die u misschien nog wel kent, de oudere luisteraars. De Diamond Five. De Diamond Five bestaande uit Harry Verbeke op de Noorsax... Kees Smal op trombone, Kees Slinger op piano... Jaak Scholz op bas en good old John Engels op drums. Het is een opname gemaakt in Hilversum voor het merk Fontana in mei 1964 van de LP Brilliant. Hoe kan het ook anders als je de Diamond 5 heeft, heet dat je een CD-LP uitbrengt met de naam Brilliant. Ik ga voor u draaien het nummer Ruined Girl. prachtige bassolo van Jacques Scholz. We gaan weer even terug naar de United States... en we gaan luisteren naar Stacy Kent. Misschien niet bij iedereen bekend. Stacy Kent, geboren in 1968 in Amerika. Fantastische opleiding. Eh, zingt ook in het Frans trouwens. En heeft daarvoor de Ordre des Arts et des Lettres gekregen... van het Franse ministerie van Cultuur in 2009. En ze is getrouwd met de jazz-saxofonist Jim Tomlinson. Eh, ze is een regelmatige gast bij Ronnie Scott's Jazz Club in Londen. Ze heeft ook op de Guildhall School of Music gestudeerd. En eh, het is een heerlijke stem waar ik u graag naar laat luisteren. Van haar CD Collection gaan we luisteren naar het nummer They All Laughed. En... Eh, in haar begeleidingsgroep zit eh, John Pierce op piano... haar man Jim Tomlinson op tenor... David Newton piano... Colin Oxley gitaar... Andrew Kleindert bas... David Green... Eh, sorry, eh, Steve Brown op drums. Het is een opname uit 2004... getiteld They All Left. The odds were a hundred to one against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times. Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. was reaching for the moon, but all you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and a Scott and gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Foot and his Lizzie, he kept the levers busy. That's how Ha ha ha, who's got the last now? They all left. Stacy Kent. En de tenorsolo was van haar echtgenoot Jim Tomlinson. We gaan nu luisteren naar Tommy Flanagan. Tommy Flanagan is natuurlijk met zijn trio heel erg bekend... als jarenlange begeleider van Ella Fitzgerald. Maar hier gaan we luisteren naar eh, eh, het uh, kwartet zelfs rondom Tommy Flanagan. Het komt van de LP Beyond the Bluebird... En die LP werd opgenomen, de CD, op 30 april 1990 en waar, niet te geloven, in Studio 44 in Monster in Nederland. Ja, heel bijzonder. Eh, de bezetting op die cd is Tommy Flanagan piano, Carrie Burrell op gitaar... George Mraz op bas en Louis Nash op drums. We gaan luisteren naar het gelijknamige nummer van de titel van de cd... Beyond the Bluebird. Ik ga nu naar een, eh, ja, wat ik vind een, een, een, hele fijne cd van Chad Baker. En het bijzondere is uh, de titel van deze eh, LP, origineel en nu cd... is The Complete 1955 Holland Concerts. Zoals we weten heeft Chad een hele lange tijd in Nederland doorgebracht... en is hier ook met een val uit zijn hotelraam eh, in dat tijd overleden in Amsterdam. Wat ik voor u ga draaien is, eh, er zijn op deze cd staan eh, drie opnames uit het Concertgebouw in Amsterdam, het Koerhaus in Scheveningen en ook nog even over de grens in Mainz in Duitsland. Vanuit het, vanaf het, Koerhausconcert het ga ik voor u draaien Imagination in de bezetting Chad Baker, trompet en zang uiteraard. Dick Twarczyk, piano. Jimmy Bond op bas en Peter Litman op drums. We gaan luisteren naar Imagination. Thank you. Now a very pretty ballad from an early Pacific Jazz album of mine. Quartet album featuring Russ Freeman. It's called Imagination. dat was Chad Baker. We vervolgen het programma met eh, weer een zangeres. Eh, Dakota Staten. Eh, ze heeft heel veel opgenomen. zowel in kleine bezettingen. Veel met George Shearing. Maar dit nummer wat ik nu voor haar ga draaien. Daarin wordt ze begeleid door de Manny Album Big Band is een opname uit 1981 getiteld How Did He Look? How did he look? Did he seem happy? While they were dancing, did he whisper things in her ear? And did he light her cigarette?